Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het aan terreurgroep IS gelieerde Amak Nieuws heeft een video verspreid... waarop beelden te zien zouden zijn van de aanslag van vrijdagavond in Moskou. De video zou zijn opgenomen door een van de terroristen. De BBC zegt dat de beelden zijn geverifieerd. Eerder op zaterdag publiceerde Amak al een foto van vier gemaskerde mannen... die de aanslag zouden hebben uitgevoerd. Israël heeft diep in Libanon een luchtaanval uitgevoerd. Bij een aanval in de buurt van de Libanese stad Baalbek zouden drie gewonden zijn gevallen. Baalbek is een machtsbasis van de militante beweging Hezbollah... die een bondgenoot is van Hamas en onder invloed staat van Israëls aardsrivaal Iran. De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije gaan zoals verwacht, gaat zoals verwacht tussen Ivan Korchok en Peter Pellegrini. Kortjok heeft in de eerste ronde de meeste stemmen behaald. Kortjok is een voormalig diplomaat en minister van Buitenlandse Zaken... en geldt als progressief en pro-Oekraïns. Zijn rivaal, de pro-Russische Pellegrini, is de huidige voorzitter van het parlement... en wordt gesteund door de partij van de huidige premier, de populist Robert Fico. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning... Volgens de politie was de man flinke vernielingen aan het aanrichten... en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid... zodat het gas kon ontsnappen. Aan het eind van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie van de verdachte konden ze weer naar huis.